Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een record overwegend democratisch. Volgens de laatste grote peiling van het persbureau Reuters en opiniepeiler Ipsos... is de kans op een overwinning voor Hillary Clinton 90 Dit jaar worden meer kinderen en jongeren gedwongen opgenomen... in gesloten jeugdzorginstellingen, zegt kinderombudsvrouw Kalverboer. Steeds vaker is daarbij sprake van een crisisopname. Dat komt doordat veel jongeren niet op tijd passende jeugdzorg krijgen. Bijvoorbeeld doordat gemeentelijke wijkteams de situatie onderschatten. Het gaat onder meer om meisjes die in handen vallen van loverboys. Alle leden van de Centrale Ondernemingsraad van de politie zijn opgestapt. Aanleiding is het onderzoek waar het bleek dat een groot deel van het budget is verspild aan diners, feesten en andere uitspattingen. We betreuren het dat onze collega's op straat hierop worden aangesproken, zegt de ondernemingsraad in een verklaring. In juni stapte de voorzitter al op, nu dus ook de meer dan 30 andere leden. Personeel van KLM gaat woensdag weer staken. Bij elke vertrekkende vlucht wil vakbond FNV een werkonderbreking van 40 minuten houden. Zo wil het cabinepersoneel de KLM dwingen om niet niet te bezuinigen op de bezetting tijdens intercontinentale vluchten. Vandaag doet de rechter uitspraak in een kort geding van de KLM om een einde te maken aan de stakingen. De Tweede Kamer vindt dat diabetespatiënten zelf moeten kunnen bepalen welke glucosemeter ze gebruiken. Nu proberen apothekers en verzekeraars geld te besparen door de apparaten slim in te kopen. Maar daardoor krijgt niet iedereen de glucosemeter die het beste bij hem past, zegt de Tweede Kamer.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 Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low?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 the summer on you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

the lights of the palace.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 train up the North Trade Road and look for you in Marley Lane in every in a cette fantasie de we explode visions of love.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 desert of We're so enchanted by how clever we are. Why should one be? 哈哈。 gold. and I'm never satisfied just to fill myself